Het is de tweede medaille die de Tsjechische op deze Spelen binnenhaalt. De Duitse Stefanie Beckert pakte het zilver en het brons was voor Clara Hughes uit Canada. De Nederlandse vrouwen, Jorien Voorhuis en Elma de Vries, werden tiende en elfde. Minister Rauwvoet vindt dat de minimale afstand tussen een koffieshop en scholen moet worden vergroot en dat dat in de wet moet worden vastgelegd. Hij wil dit punt vast op de agenda zetten voor een nieuw kabinet. Rauwvoet zei dat op een ChristenUnie-bijeenkomst in Amsterdam. CDA, PvdA en ChristenUnie hadden afgesproken dat er geen koffieshops mogen zijn binnen een straal van 250 meter van een school. Rauwvoet vindt die afstand nog te klein. Hij wil laten uitzoeken welke afstand haalbaar is. Terreinwagenmerk Hammer verdwijnt van de markt. Fabrikant General Motors heeft bekendgemaakt dat de geplande verkoop van Hammer aan het Chinese bedrijf Tengzong niet doorgaat. Volgens General Motors betekent dat het eind van het verliesleidende merk. De reden voor het afblazen van de verkoop is niet bekendgemaakt... maar volgens de Financial Times heeft de Chinese regering de deal geblokkeerd. De overname van het merk met benzineslurpende auto's... zou indruisen tegen de overheidsplannen om de luchtvervuiling terug te dringen. Hammer is niet het enige merk dat wordt afgestoten door het noodlijdende General Motors. Dochterbedrijf Saab is inmiddels verkocht aan de Nederlandse autofabrikant Spijker. Schaats- en sportcentrum De Uithof in Den Haag is afgelopen avond ontruimd geweest vanwege een gesprongen ammoniakleiding. Op het moment van het lek waren er ongeveer 30 mensen in het complex. Twee mensen moesten worden behandeld door het ambulancepersoneel. De toevoerwegen van en naar het sportcentrum werden uit voorzorg tijdelijk afgesloten. Iets voor middernacht wist de brandweer het lek te dichten. Rond het complex hing nog wel een tijd lang een sterke ammoniaklucht.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 It's hard to say if I went too far. My heart still bears the scar. Zandvoort force yourself to get closer to your soul. And you do your best. I want you. for me with a pain in your chest.